Dat betekent voor studenten bijvoorbeeld dat ze volgend jaar nog maar de helft van het collegegeld hoeven te betalen. En ze mogen ook langer gebruik maken van hun OV-kaart. Maar er is ook geld voor basisscholen, zegt minister Slop. Een gemiddelde basisschool krijgt volgend schooljaar zo'n 180.000 euro extra. En een middelbare school krijgt gemiddeld 1,3 miljoen euro. En met dat geld kunnen scholen bijvoorbeeld extra lessen geven in de zomervakantie... voor leerlingen die dat willen of nodig hebben. Maar er is ook geld voor leerlingen die het psychisch moeilijk hebben door de coronacrisis. Extra ondersteuning en zorg voor leerlingen die zich eenzaam voelen door de vele tijd achter een scherm en de lange periode zonder klasgenoten is nu nodig. Voorlopig gaan de middelbare scholen, mbo's, hbo's en universiteiten nog niet open. De Europese Unie is flink vaccins aan het shoppen. 150 miljoen doses van fabrikant Moderna komen er dit jaar nog bij... met een optie van nog eens 150 miljoen volgend jaar. Eerder vandaag kocht de EU ook nog eens 200 miljoen extra doses van het Pfizer-vaccin. Daarvan komen er als het goed is zo'n 20 miljoen naar ons land. De UvA en Hogeschool van Amsterdam zijn aangevallen door hackers. Volgens de onderwijsinstellingen hebben die ook toegevoegd gekregen tot de computersystemen. Of er gegevens zijn aangepast of gestolen is nog niet duidelijk. De systemen zijn voorlopig uitgeschakeld en dat kan zorgen voor overlast voor studenten en medewerkers. En veel autobezitters gaan de komende dagen door de wasstraat. Daar verwachten ze topdrukte. Auto's zijn de laatste tijd hartstikke smerig geworden door de sneeuw en vooral het strooizout. dan moet je er zo snel mogelijk van afwassen, zegt deze carwashman in Raalte in Overijssel. Ja, pekel is natuurlijk nooit bevorderlijk voor de, en niet voor de lak en ook niet voor de, onderkant van, eh, van de auto. En zeker als je al eh, een paar kleine plekjes hebt die al beschadigd zijn door steenslag of wat dan ook. Daar spekel zeker niet bevorderlijk voor Dan moet, moet gewoon van de auto af. Hij verwacht dat er vandaag files voor zijn wasstraat staan, maar komt goed. We zijn er klaar voor. Het weer, veel bewolking en misschien een spatje regen. Al kan de zon er soms ook even tussendoor komen. Het wordt 6 tot 12 graden vanmiddag. Morgen kan het 13 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 watergasmeerrichting richting het Nieuwe Meer.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 alright. bring the cool whip. Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Telling me them diamonds when she know they rhymes. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you bout to prove my man wrong. I'ma play play this Vandross. You gon' take your pants off. I'ma play this Gladys night. Me and you gon' get right. on them, lay it back and smoke on my wrist. When it come to rocking the rhythm like Marvin and Luther, I can tell you when I'm messing with Kyle, man, and twist when I shot and I be sipping Hennessy.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 Slow jamming, having deep sex. You ready for the world, girl? Come and come with me. I touch you all over your body, baby. Don't say no to me. And every note to be controlling me. I'm loving the way you be holding me when I be listening to jealousy.